Mark Visser met het NOS Journaal. Bisschoppen in België willen de gebruikers schadevergoeding geven. De bisschoppen schrijven in een persbericht dat ze de slachtoffers in hun waardigheid willen herstellen. Verder schrijven ze ontzet zijn over het misbruik dat door de katholieken is gepleegd en betuigen ze medeleven aan de slachtoffers. Een arbitragecommissie moet de schadevergoedingen afhandelen. Ook slachtoffers van misbruik dat volgens de wet al verjaard is, komen daarvoor in aanmerking. België werd de laatste maanden opgeschrikt door verschillende onthullingen van seksueel misbruik binnen de kerk. Bisschop van Geluwe uit Brugge heeft op last van het Vaticaan België moeten verlaten nadat hij had bekend een minderjarig neefje jarenlang te hebben misbruikt. Gemeenten moeten galerijflats gaan onderzoeken op gebreken om instorten of afbreken van balkons of galerijen te voorkomen. Dat zegt de directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht, die gemeentes ondersteunt in bouwkwesties. Vorige week stortte in Leeuwarden de bovenste galerij van een flatgebouw in, waarop de onderliggende galerijen ook instorten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van die instorting is. maar De vereniging pleit voor een keurmerk voor gebouwen en de mogelijkheid voor gemeenten om eigenaren aan te spreken op risico's. De Vlaamse publieke omroep VRT krijgt een derde televisiekanaal. Dat zegt de Vlaamse minister van Media in een interview met het weekblad Humo. De derde zender wordt door kinderen en jongeren die volgens de minister nu niet voldoende worden bediend. Voor de allerkleinste blijft Ketnet bestaan op het tweede net van de VRT. De codecommissie heeft vorig jaar een record aantal klachten binnengekregen. 4100 tegen ruim 1600 in het jaar daarvoor. Stijging komt bijna geheel voor rekening van een poster van Sint. Een film over een Sinterklaas die aan het moorden slaat. Veel klagers vonden de poster niet geschikt voor jonge kinderen. Het weer, zon, maar ook stapelwolken. Temperatuur 22 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen is het met 16 graden een stuk frisser en valt er in het oosten van tijd tot tijd regen. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A2 Utrecht-Eindhoven, daar staan ze tussen Zalbommel en Vught. En de A5 Hoofddorp Haarlem tussen het knooppunt De Hoek en het knooppunt Raasdorp.